Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een explosie en een brand in een seniorenflat in Vlissingen... zijn drie mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie zijn bij meerdere woningen en auto's ramen gesprongen. Ook brak een brand uit die zich snel uitbreidde. Een onbekend aantal bewoners van de seniorenflat is geëvacueerd. Sommigen zijn met een hoogwerker van hun balkon naar beneden gehaald... Wat de explosie in Vlissingen heeft veroorzaakt is niet bekend. De brand is geblust. 2025 was wereldwijd een van de warmste jaren ooit gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Klimaatdienst Copernicus. De wereld was vorig jaar gemiddeld 1,47 graden warmer dan aan het eind van de 19e eeuw. Dat is ietsjes koeler dan in 2023. 2024 blijft qua temperatuur het recordjaar. Toen was het 1,6 graad warmer dan eind 19e eeuw. Voor Nederland is de trend in gemeentetemperaturen vergelijkbaar. Het KNMI maakte onlangs bekend dat 2025 een relatief warm jaar was... maar niet zo warm als de twee recordjaren ervoor. Justitie in Spanje onderzoekt beschuldigingen van seksueel misbruik door zanger Julio Iglesias... Twee vrouwen die voor Iglesias werkten zeggen dat de zanger hen in 2021 vernederde en seksueel intimideerde. Ook zouden ze door hem zijn verkracht. Iglesias heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd. De 82-jarige zanger is een grootheid in Spanje. Hij is de succesvolste Spaanse zanger ooit en verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen platen. Julio Iglesias is de vader van zanger Enrique Iglesias. Het weer, nu nog regenachtig, maar het klaart langzaam op.